Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het hele land zijn met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht... van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies erna. Op een nagenoeg volle dam in Amsterdam was de nationale herdenking... in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Op en rond de dam zijn vijf mensen aangehouden. Twee van hen zouden iets hebben geroepen toen het Wilhelms werd gespeeld. Ook werd iemand opgepakt die geen ID bij zich had. Eén persoon werd voor openbare dronkenschap opgepakt... en één iemand die een gebiedsverbod heeft. Verder wil de politie er niets over zeggen. Premier Schoof hield op de Dam een toespraak. Tientallen mensen draaiden zich uit protest om... en kort daarna riep iemand uit het publiek bloed aan je handen. In het hele land waren er volgens het comité 4 en 5 mei zo'n 480 publieke herdenkingen. Treinen stonden om 8 uur stil en op Schiphol werd niet geland en opgestegen. En ook in een volle Ziggo Dome was het bij het concert van Billie Eilish twee minuten stil. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Roemenië lijkt te zijn gewonnen door de radicaalrechtse kandidaat George Simion, blijkt uit de exit poll. Hij zou kunnen rekenen op 30 tot 33 procent van de stemmen. Simion staat bekend als een eurosceptische activist en oud-hooligan. Eind vorig jaar waren er ook al presidentsverkiezingen, maar die uitslag werd ongeldig verklaard omdat er bewijs was voor Russische inmenging. De pausmobiel waarmee paus Franciscus in 2014 in Israël en Palestijns gebied werd rondgereden... wordt een mobiele kliniek voor kinderen in Gaza. Het was een van de laatste wensen van Franciscus, zegt het Vaticaan. De pausmobiel krijgt onder meer vaccins, snelle infectietesten en hechtingssets om jonge patiënten te helpen.